Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. De VN gaat op missie naar Iran. Ze gaan in dat land onderzoek doen naar het schenden van mensenrechten. Sinds september demonstreren Iraniërs op allerlei manieren voor meer vrijheid. Veel van hen zijn hardhandig opgepakt of zelfs omgekomen, zegt een Iraanse mensenrechtenorganisatie. Het is al maanden heel onrustig in Iran. Dat begon na de dood van Massa van 22. Zij overleed nadat ze was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Volgens haar familie stierf ze door geweld. Iran zegt dat ze ziek was. Het kabinet komt op 19 december met excuses voor het slavernijverleden. Dat doen ze niet alleen in Nederland, maar ook op het Caribische deel van het Koninkrijk en in Suriname. Onderzoeksbureau INO Research onderzocht of Nederlanders ook vinden dat er excuses moet komen. En we zijn weer lekker verdeeld. We zien inderdaad nu dat de helft van de Nederlanders vindt dat de Nederlandse staat geen van schuldig moet aanbieden voor rond slavernijverdelen. Maar iets minder mensen, 4 op 10 om precies te zijn, vindt van wel nu. En het was nog ietsjes minder in januari vorig jaar toen we het ook hebben gemeten. INO denkt dat door de aankondiging van het kabinet de steun voor excuses verder stijgt. Dat zie je wel vaak als een leider zegt, oké, dit is belangrijk, dit vinden wij als Nederland, dan zal die steun ook weer verder stijgen. Er is dus ook nog een groot deel van Nederland dat niet voor excuses is. Zij vinden het vaak te lang geleden en niet de verantwoordelijkheid van deze generatie. Twitter gaat geblokkeerde accounts weer opengooien. De nieuwe eigenaar Elon Musk hield een poll en een grote meerderheid was voor. De mensen hebben gesproken, zei Musk. Aanstaande maandag is de zijn de bannelingen weer terug. Als ze tenminste niet de wet hebben overtreden of grof zijn geweest. En in Nieuw-Zeeland hebben ze iets bijzonders bedacht tegen een rattenplaag. De afgelopen maanden deed een groep scholieren mee aan een wedstrijd wie de meeste ratten kan vangen. Volgens deze juf zijn de kids enthousiast. They're just so excited. Like they can't wait to tell you how big these rats are. En de wedstrijd is een succes. Er zijn al meer dan 600 van die beesten gevangen en gedood. Een kleuter van 5 is de topper. Hij heeft al 60 ratten uitgeschakeld. Dan nog het weer. Vanochtend kan er nog een buitje vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Later vandaag wolken, maar ook steeds meer zon. Het wordt 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging op de A7 Hoorn richting Zaanstad... tussen Hoorn en Purmerend Noord 4 kilometer met een kwartier op onthoud.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 Met, sint kreeg ik ook niks. Nee, ik, kreeg, ik heb van sint heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sint-Nicolaas. Die kan ik niet vertellen. Mag die man niet. Met zijn schimmel. Ja, ik hou niet van die man. Ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat. Die is niet klaar. Schijnheilige. Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond er altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond er altijd te lachen. Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op Daksten lachen? het een raar stelletje, weet je dat? Dom koppel vind ik het. Ja, een heel dom koppel vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Maar ik was blij ze dus morgens nog stond. Ja, ja. De nare man. Stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? geen hond. Bij mij werd niet geklopt hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Kan een beetje lopen zoeken wat het spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer. Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. en opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Ja. Wacht die man niet. Kom uit Spanje, zit de gek. Ja. Met mij in jongen kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht, was Tante Jo.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 Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21... Dan dacht ik altijd, dat zo'n oude Brini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. Twee, niks. Drie, niks. Vier, niks. Vijf, ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas... elke dag eigenlijk penenuien? Dan nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een mijter op en een staf en tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... zijn we eigenlijk van die geile penenuien af, porque yo sé lo que hay.